Citydijkers met het NOS Journaal. Als niet genoeg gemeenten vrijwillig opvangplekken beschikbaar maken voor asielzoekers... moeten ze daartoe gedwongen worden. Dat zegt bestuurslid Juri Kapteins van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Nieuwzuur. NRC meldde gisteren dat het COA kampt met grote tekorten. Het aanmeldcentrum in Terapel is al tijden overvol... waardoor onlangs nog honderden mensen buiten moesten slapen... Staatssecretaris Van den Burg werkt deze zomer aan een wet om gemeenten te dwingen om asielzoekers op te vangen. Maar COA-bestuurslid Kapteins hoopt dat gemeenten daar niet op wachten. Een huisarts uit Maastricht is vrijgesproken van het ombrengen van zijn schoonmoeder. Hij zou de vrouw van 76 een te hoge dosis medicijnen hebben gegeven. De schoonmoeder leed toen al aan dementie en haar toestand ging snel achteruit. Maar justitie vond dat ze niet terminaal was... Ook had haar dochter haar testament in haar voordeel aangepast. Zij kreeg daarvoor onder meer een taakstraf opgelegd... maar de arts ging vrij uit omdat de rechter niet bewezen vond... dat de schoonmoeder overleed door de medicijnen. De buitenlandministers van de Verenigde Staten en Rusland hebben met elkaar gebeld. Het was voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne... dat de twee landen contact met elkaar hadden. Er werd onder meer gesproken over een mogelijke gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne... VS zou een ex-marinier en een basketbalspeelster willen uitruilen voor een Russische wapenhandelaar. de Amerikaanse regering wil dat scheepvaart aan de oostkust van de VS langzamer gaat varen... om botsingen met noordkaperwalvissen te voorkomen. Er moet langzame routes komen, maar niet harder dan 19 km per uur mag worden gevaren... om de walvissen te beschermen.